Dit is Martijn van Beek met het NOS. Schrijver en oud-diplomaat F. Springer is overleden. Springer was een pseudoniem van Karel Jan Schneider. Hij schreef vooral romans die zich afspelen in de landen waar hij heeft gewerkt. In 1962 debuteerde hij met de verhalenbundel Bericht uit Hollandia. In 1982 kreeg hij voor de roman Bougainville de Ferdinand Bordewijkprijs en in 1995 de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Springers laatste boek, Quadriga, verscheen vorig jaar. Uitgeverij Querido was van plan om in januari zijn 50-jarig jubileum als schrijver te vieren. F. Springer zou in die maand ook zijn 80ste verjaardag vieren. In de eerste helft van dit jaar zijn minder afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrokken. Maar van het aantal mensen dat is weggegaan heeft een groter deel dan vroeger dat zelfstandig gedaan. Blijkt uit cijfers die minister Leers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de gegevens komt verder naar voren dat het aantal nieuwe asielzoekers licht is gedaald. In het Noord-Duitse Lublin is de pijpleiding geopend die Russisch gas via de Oostzee naar West-Europa brengt. Bij de ceremonie waren bondskanselier Merkel, president Medvedev, premier Rutte en de Franse premier Fillon aanwezig. Rutte zei bij ingebruikname van de Nord Stream pijpleiding dat Nederland de ambitie heeft het gasknooppunt van Noordwest-Europa te worden. De gasbel in Slochteren raakt langzamerhand leeg. Nederland wil gas importeren, dat opslaan in lege gasvelden en het gas van daaruit exporteren. De Griekse premier Papandreou heeft zijn ministers gevraagd hun ontslagaanvraag voor te bereiden. Het kabinet treedt af om de weg vrij te maken voor een kabinet van nationale eenheid. De onderhandelingen daarover zijn bezig. De naam van de nieuwe premier wordt in de loop van de dag bekend. Het weer in het noorden bewolkt, in het midden en zuiden schijnt de zon. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond meer opklaringen, maar kans op mist, dan is het een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiderslot 3 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De andere kant op tussen Diemen en Muiderslot 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 4. A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. En op de A10 Zuid bij Oud-Zuid 3. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Lunette 4. Verderop richting Arnhem bij Bunnik 4. A12 van Utrecht naar Den Haag bij De Meren 3. Door gestrande vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 6. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 2.